Een eh, prachtig eh, samenwerkingsverband, de Association, aan het begin van het tweede uur van de show hier bij GoFM. Ehm, Wendy moet natuurlijk een prachtige vrouw geweest zijn, want anders kun je er nooit zo mooi over zingen. Laten we eerlijk zijn, toch? Mannen onder elkaar, hè? Oh, oh, oh, Even opletten dat we geen uh, eh, MeToo-momentje creëren of een... ja, hoe noemen ze zoiets, hè? <laughs> ja, niet geoorloofd gedrag, hè? Zoiets. Nou we gaan gewoon lekkere muziek draaien. Het komende uurtje weer bij uh, eh, GoFM. Met een eh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat weer op. Je hoort het straks hier in de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus blijf vooral bij me en geniet mee van de onder andere muziek van L Stewart.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 Heel klein hitje was het in 1986. Eh, en hoe kom ik op zo'n nummer? Nou ja, een van mijn kennissen zei... Ja, mijn oom zit in deze band. Wil je dat nummer eens een keer draaien? Ik je oom? Ja, dan krijg je een voorkeursbehandeling hier. Bij de zondagmorgen van GoFam natuurlijk. Dat kun je je wel voorstellen, denk ik zomaar. Hè? Dus vandaar dat prachtige nummer in de show. Verder Al Stewart en On Deep Border. Goed, straks eh, een eh, reportage van Jeroen van Gent.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 Morning Sky uit 1975 en de soepele van Ricky Martin. Living La Vida Loca. Natuurlijk hier in de show. Straks een eh, mooi onderwerp van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op met zijn microfoon en eh, vroeg u welke levensles zou u door willen geven aan anderen. Hmm, dat is eigenlijk een Hele goede vraag. De antwoorden hoor je straks. Something tells me something's gonna happen tonight. I read in the papers that Gemini people will make it tonight. Stars will be shining, my sign is aligning with love. So come on and make it, let's take everything. we've been dreaming. up this morning with sunshine through my window. Everything that's happened so far has turned out right. And I got every reason to feel it's getting better. een hit was. Toen noemden we het eh, bij de radio goedkope Duitse disco. <laughs> ja, eh, zou je rustig zo kunnen noemen nog steeds hoor. Your My Heart, Your My Soul, Modern Talking en Silla Blekker voor met oneerbare voorstellen in eh, Something Tells Me. Ja, zo'n soort dreigement in zoiets van... Moet je eens weten wat jou vanavond gaat overkomen. Hmm. Goed, zometeen uh, André van Duin een prachtig lied, het balpenlied. Ken je het? Nou, <laughs> wij kenden het niet, maar sinds vandaag weten we allemaal wat het is. Geweldig. Maar eerst extra verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Bij het stoplicht kruising Westermarkt Prinsengracht staat een file van 4 à 5 meter. Voor het raam van Neel en Gelderse Greet staat een file van 2 kilometer. De kruiswoordpuzzel van mevrouw J. de Boer in Veghel is opgelost. En dan is hier tenslotte nog een nagekomen bericht. De weg Harlingen-Schiermonnikoog staat onder water. Zeg, eh, ik, ik verveel me een beetje. Ja, ik ga even met mijn balpen zitten spelen. Met je balpen zitten spelen? Wat is dat nou, nou als ik mij zit te vervelen, ga ik met mijn balpen spelen. Want dat maakt altijd zo'n leuk geluid. Leuk geluid, wat ja, Erin, eruit, erin. Ja. Daaruit, erin, eruit. Ja. Erin, eruit, erin, eruit, eruit. Hoe is leuk, mogelijk? Hè? Nou, kijk, mijn balpen hebben een knopje. Een knopje. En van binnen zit een veer. Een veer. Dus als ik op dat knopje druk, gaat mijn balpen op en de Kijk, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin. Leuk, hè? Heel leuk. Eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, nou, eruit, erin, eruit, erin. Dan ga ik nou even een stukje vlugger. Vlugger? Ja, als ik mij zit te vervelen, ga ik met mijn bal spelen, want dat maakt altijd zo leuk geluid. Leuk geluid. Leuk, hè? Eruit, erin, eruit. Erin, eruit. Eruit, erin, eruit. Eruit, erin, eruit, erin erin. Nee, eruit. Wat maakt het nou uit? Nou, knopje in of uit, dat hebben een heel ander geluid. Ander geluid? Kijk, zo klinkt knopje in ja. en zo klinkt knopje uit. Wat een verschil. Ja, erin, eruit, erin, eruit, nou. erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin. Hoor het verschil? Ja hoor. Erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin. En klaar. Ik ga nog vlugger hoor. Nou, Als ik mij zit te vervelen, eh. ga ik met mijn bal bespelen, want dat maakt altijd zo leuk geluid. Dan ga ik sneller op. Erin, eruit, erin. Eruit, erin, eruit. Erin, eruit, erin, eruit, erin. Nou, nou weet ik het wel. Nou ben Wanneer ik, ik niet kan slapen, dan doe ik het in mijn bed. In bed? Ik zit ook wel eens uren met mijn balpen op het toilet. Ja, ik wil het niet eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, eruit. Nou, ik heb het woord is klaar. Eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit. ga nog sneller, let op. Nee hoor, Lagona hele zaak met mijn bal te spelen. Want dan maakt het eens leuk geluid. Daar gaan we heel nou snel. Erin, eruit, erin, doe mee. Eruit, erin, eruit. Erin, eruit, erin, eruit, eruit. Heb je ook een pen nog? En of ik het nou langzaam doe of snel of vliegensvlug. Dat maakt niet zoveel uit. De knopje komt altijd terug. Erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, En Zal ik even een stukje in het Duits doen? In het Duits? De Rijn, de Raus, de Rijn, de Raus, de Rijn, de Raus, de Rijn, de Raus, de Rijn, de Raus, de Rijn, de Raus, de Raus. We gaan nog sneller het nog sneller. Nou, Alles ik mij niet te ga Ik ben mijn beroep spelen, want dan maak ik altijd zo'n leuk geluid. Dan gaan we heel snel. Erin, eruit, erin. Eruit, erin, eruit. Erin, eruit, erin, eruit, eruit. En klaar. Erin, eruit, erin. Eruit, erin, eruit. Erin, eruit, erin, eruit, eruit. Maar naar haar eruit, erin. Erin, eruit, erin, eruit, eruit. Ik word daar nou eruit, erin, eruit, eruit. eruit, erin, eruit, eruit. Ja, en stop. Erin, eruit, erin, eruit, eruit. Die is stuk. Oh, wat jammer. Vind je? helemaal van uh, André van Duin en Ferry de Groot. Ongelooflijk, wat een mal niet is dat. Wat je gek eigenlijk. Ja, ik moest ervan proesten. gelijk wat koffie gemorst hier over mijn, eh, nou ja, mooi schone overhemd. Heb ik dat dan weer? Nou ja. Dan maar weer in de was stoppen straks. Verder, um, een mooie zeg, Gary Rafferty en Sleepwalking. Goed, eens even kijken. Oh ja, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Uit het dagelijks leven valt veel lering te trekken. Dat zegt hij tenminste. Hè? En als u daar ook nog een keer een ander mee zou kunnen helpen... dan tja, heeft u zo'n levensles... Weet je wel, die heb je opgedaan in je leven. En zou u deze dan willen doorgeven aan een ander? Nou, Jeroen Gent pakte natuurlijk zijn microfoon en de reportagerecorder. Ging de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Positief blijven. Altijd jezelf blijven en eerlijk zijn. Dat is mijn, eh, dat denk ik. Nou, toch wel een beetje lief tegen elkaar te zijn, toch? Ja. Ja. Ja, kan geen kwaad. Nee, ja. Ja, probeer gewoon eigenlijk overal het positieve van eh, in te zien. Dus eh, ja, bekijk het van alle kanten en probeer het positieve eruit te halen. De mensen moeten niet alleen aan zichzelf denken. Dat ze beter moeten luisteren wat er moet gebeuren als er gezegd wordt dat moet je doen. En niet allemaal zo eh, met een kort landje opstaan van uh, wij worden tekort gedaan. En dat geldt voor, de, eh, voor, deze situatie dan, die nu ja, aan het nu is. ja. Ja. ja, er was veel oppositie, veel meningen natuurlijk. Ja. Gewoon eigenlijk gewoon even op je handen zitten en rustig aan. ja. Ja. Goeie. Pas, pas je eigen aan. Oké. Dat is het beste wat je kan doen. Had het dan beter verlopen trouwens, de hele Denk crisis? Nou ja, beter eh, weet ik niet. Anders? Ik kan niet in, eh, in koffiedik kijken. Dus, eh. Ik geloof in God. Zeker weten. En dat de mensen, als de mensen meer vanuit de Bijbel zouden leven, zouden niet zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Zoals moord en doodslag en diefstal. Ja. Want niet zoveel echtscheidingen. Dat zou ik ze mee willen geven. Ja, dat is de levensles. De levensles is dat u daar. Daar put ik mijn kracht uit en dat zou ik ook graag aan anderen gunnen. En dan zou de samenleving er heel wat anders uitzien. Ja, goeie. Welke levensles zou u door willen geven aan een ander? Nou, dat is heel makkelijk. Wees lief, wees aardig en vooral kijk altijd mensen aan als je iets probeert te vertellen. Oh, dat is een goeie. Ja, dat ja. moet ik ook altijd doen. Als Kijk ik nooit langs iemand heen, want dan lijkt het mij dat je het niet gemeend hebt. Ja, het is dus met radio heel moeilijk te zien voor mensen natuurlijk. Dat Absoluut niet te zien, maar het, is, gebeurt wel. Kijk iemand aan, ja, praat makkelijker <laughs> en we lachen erbij. Ja. Ja. Blijf gezond en lach. Dank u wel. Ja. Soms moet je ook wel een beetje eh, standvastig zijn, maar als je natuurlijk wel lief tegen elkaar bent, dan krijg je ook dingen uit andere mensen getrokken. Ja. En wat bedoel je daarmee? Wat, wat er uitgetrokken? Nou, dat als ik lief doe tegen iemand oh, anders, doe dat ze ook wel iets lief voor mij doen. De wederkerigheid. Ja, Ja, je, alleen maar jezelf ermee als je eh, de negatieve kanten continu opzoekt. Ja. ja. En, eh, dus ja, ja, wees positief. Is het gelukt tot nu toe bij uzelf? Eh, nou, Denk het wel, anders zou ik niet zeggen. Een merendeel wel. En ja, er kunnen zoveel gekke dingen gebeuren je kan er altijd iets uithalen, zeg maar. Eh, eh, gewoon eh, voor jezelf. wat je dan niet moet doen. Ja. Als het negatief is. Nou ja, dan moet je dus zelf dat niet doen. Ja. Hoe moeilijk het ook is, blijf positief. Ja, ik probeer het ook, maar ja. Ja. <laughs> Welke levensles zou je door willen geven aan anderen? Aan anderen? Ja, iets waarvan u zegt, nou... Ja, gewoon positief blijven. Ja, hoe doet u dat? <laughs> Hoe ik dat doe? Nou, gewoon ja, dingen doen die je leuk vindt. Als je, eh, als je eventjes een beetje in de war zit, ga je een rondje lopen of eh, wat leuks doen voor jezelf. Dus. Dat werkt altijd bij u wel? Bij mij wel. En u geeft het ook door naar anderen? Ja, maar ze wil niet meelopen. <laughs> oh, nou moe? Nou dat is uw vrouw of zo? Ja, die, eh, die, eh, ja, die heeft geen interesse in lopen, dus ja, dat doet ze niet. Dat dan weer niet? Nee, maar voor de rest maakt het mij niet uit. Ik stel vragen van die, vaak van die vrolijke vragen en dan krijg ik een antwoord terug en ik denk van, hè? Heel, eh, nou ja, wat zou ik zeggen, zwaar, moeilijk. Ja. Terwijl die vragen die nodigen uit om uh, ja, lichtvoetig Ik werk zelf in de zorg. Oké. En eh, je is positief blijven soms nog wel erg moeilijk, maar we proberen het met z'n allen wel te doen. Ja. Gaat het toch beter nu, een beetje? Het gaat de goede kant op. Heel langzaam, maar daar zijn we ook blij mee. Ligt er aan Alle... verpleeghuizen of een ziekenhuis? Ja, verpleeghuis. Bij mensen met dementie. Dus, eh, ja, dat is heel moeilijk. Lastig. Ja, maar ja, ik krijg wel heel veel liefde terug van de mensen. Ja, ja, ja, ja. ja. En daar doen we het voor. Ja, precies. <laughs> en hoe blijf je jezelf? Ja. Maar hoe? Hoe? Ja, gewoon, gewoon, eh, gewoon jezelf zijn eh, zoals je altijd bent geweest. En niet gaan veranderen als mensen ook gaan veranderen. Precies. Ja. ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. dat je op eh, zondagmorgen ook nog antwoorden krijgt. Ja, daar zit je wel eens, eh, zit je wel eens op te wachten. Kijk, ik heb zo'n stotterdag vandaag. Wat is het toch? Ach, er is te veel afleiding en er zit ook al te veel koffie in me, denk ik. Dat zal het wel zijn. Garland Jeffries, die gaf het antwoord. The answer. En ehm, bluff met één dag vertraging zaterdag hier in de show. Och, het loopt al aardig tegen 12 wat schiet de tijd op? Ik zeg het iedere keer weer, als het gezellig is. En dat is het hier in de studio. Je zou er eigenlijk bij moeten zijn. Ja, echt waar hoor. Heel leuk, gezellig. En we hebben ook natuurlijk prachtige muziek voor je. waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. Four, three, two, one. Hey. To you collect requested data? What will it affect when all is done? Things major time Back at ground control, there is a problem. Go to rockets full. De Engelstalige uitvoering van eh, Peter Schilling's Major Tom. ik losgeleust is de Duitse uitvoering en eh, die is eh, minstens zo mooi hoor. Maar vandaag maar eens een keer even de beter verstaanbare zou je bijna kunnen zeggen. Rolling Stones ervoor met Can't Get No Satisfaction aan het einde van de show. Zeg dankjewel voor je gezelschap. Was weer gezellig vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent bij de volgende aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Ja, volgende week zondag alweer dan ook weer om 10 uur bij Leven en Welzijn. Ik wens je een ongelooflijk mooie dag. Aan het zonnetje zal het nu en dan niet liggen. Dus blijf bij ons dus en blijf bij GoFM. Tot besluit van de show. Laura Pausini en Surrender. Mooie dag. I can't pretend anymore that I'm not can lie to myself that I'm not always thinking of you. You make me strong. You show me I'm not weak to falling.